Een rondvaartboot kapseisde gisteravond in slecht weer op de Donau... na een botsing met een andere boot. Zeker 19 mensen worden nog vermist. Orbán vertelde Moon dat 200 reddingswerkers onafgebroken aan het werk zijn bij de rampplek. Eerder zeiden de reddingsdiensten dat er weinig hoop is op overlevenden. Een man die vorige week zijn buurvrouw zou hebben vermoord in Oostkapelle... belde nog geen twee uur daarna met een radioprogramma van Omroep Zeeland. De man van 56, die gisteren is aangehouden, is volgens de omroep ook de beller. In het programma Zegt u het maar deed hij zijn beklag over het appartementencomplex waar hij woont. Hij zou daar worden gepest en dan zouden spullen van hem worden gestolen en vernield. Later bleek dat zijn 78-jarige buurvrouw... kort voor het radiogesprek zwaargewond door de politie was aangetroffen. Ze overleed ter plekke. Volgens buurtbewoners was het juist de verdachte die de buurt terroriseerde. Brigitte Bierlein wordt de eerste vrouwelijke kanselier van Oostenrijk. President Alexander van der Bellen schuift haar naar voren als opvolger van de afgetreden Sebastian Koerts. Hij trad maandag af nadat het parlement een motie van wantrouwen tegen hem had aangenomen. De partijloze Beerline gaat de regering leiden tot de verkiezingen in september. Ze is nu nog president van het Constitutionele Hof. Daar zou ze eind het jaar vertrekken omdat ze binnenkort 70 wordt. De maximumleeftijd voor rechters bij het Hof. In de zaak van de moord op kickbokser Koen de Nijs is een verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 46 uit Estland. De Nijs werd in 2001 op klaarlichte dag doodgeschoten in het centrum van Alkmaar. De verdachte zou vastzitten in Ter Apel en zou daar spijt hebben van zijn daden.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 Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, Ik weet voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day was zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school make money, money, borrowed. Ik ben met mijn young bro, jij weet zijn idee one. Jij weet alles A1, jij hoopt dat je mee kan. Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang meer real. You'd zeg het je net een Jamaica. Ja, nu gaan we heel hard blauw gas Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand ga dit doen en ik ben liever solo.